Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. De Tweede Kamer staat unaniem achter die wens. Het idee is dat Groningers weer vertrouwen krijgen in de politiek... als in het openbaar verantwoording wordt afgelegd... over de keuzes die zijn gemaakt rondom de gaswinning. Wanneer de enquête precies wordt gehouden is niet bekend... op zijn vroegst volgend jaar... De enquête mag niet leiden tot vertraging in het herstel van de schade aan huizen van de Groningers. Bij de massale politieinvallen in Den Haag, Rotterdam en andere plaatsen in die regio is voor tonnen aan contant geld gevonden. Ook zijn drugs, wapens, dure auto's en motoren in beslag genomen. Het was een actie tegen spookbewoning van appartementen. Er zijn 17 mensen opgepakt, onder wie drie mannen die worden verdacht van witwassen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet aangifte tegen zorggroep Aliade uit Heerenveen. Volgens de inspectie is er geld uitgekeerd terwijl dat niet was toegestaan. Om hoeveel geld het gaat is niet bekend. Daarnaast is de zorggroep die zich onder meer richt op gehandicapten en ouderenzorg onder verscherpt toezicht gesteld. Verder zegt de inspectie dat er een gebrek aan integere en beheerste bedrijfsvoering is. Als reactie op het verscherpte toezicht is de bestuursvoorzitter van Alliade, Erik van Kuik, opgestapt. Dat deed hij op verzoek van de Raad van Bestuur. Bij een fokker in Deventer zijn 100 verwaarloosde rashonden weggehaald. Volgens de dierenbescherming werden de dieren slecht verzorgd en was, er ook huis, en was ook de huisvesting niet op orde. De verblijven waren vervuild en er hing een sterke ammoniaklucht. Ook had de fokker van onder meer Labradors, witte herders en Jack Russell terriers de papieren niet op orde. De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres. Tegen de eigenaar is proces verbaal opgemaakt. Het weer, opklaringen, in het zuiden nog kans op een bui. Er staat veel wind en er wordt een graad of 10. Morgen bewolkt en regen en aan zee veel wind bij een graad of 11. Donderdag eerst regen en later zon.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 Ik zei maar waar is die helikopter dan, ome Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, ome Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, ome Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Eh, ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. kwam ome Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Berini had hier... dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas, tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen... met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks, 3 niks, 4 niks, 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van windtapenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenaaien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk penenaaien? Dan nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een mijter op en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hè, zijn we eigenlijk van die geile penenuien af, zeg. Ja, lacht er maar om. Maar ik zat ermee, jongen. Een week later was ik er bijna een beetje overheen. Toen zat ik televisie te kijken bij mijn oma, hè. Samen met die uh, kareltje, zou ik maar zeggen, hè. En er was Sinterklaas op televisie, hè. Dus hij zegt, oh, ik kijk dat Sinterklaas op de televisie. Met je raar knaken gegooid in dat gozer, maar... En het was een Amsterdamse Sinterklaas. Eh, dat vind ik, een, nicht van een Sinterklaas was het. vrij Weet eh, ik kreeg meteen spontaan grachtengordelroos van die ruizen. Ik heb het niet zo op dat Ik vind het vreselijk, jongen. Want weet je waar ik van hou? Een Sinterklaas in een klein dorpje. Dat vind ik leuke Sinterklaasen. Dat heb ik wel eens meegemaakt. En dan komt zo'n Sinterklaas aan in zo'n lekker roeibootje. Leuk, jongen. Dat hij er heel gauw uit moet stappen, anders verzuipt hij. Dat is geinig, jongen. En met zo'n papier mutsje op, weet je wel. En een beetje een lullig laken om. Dat vind ik geinig. Met zo'n Shetland eronder. Dat vind ik leuk. Als hij opstaat om te gaan zwaaien naar de mensen dat een paardje eronder uitloopt. Dat vind ik geinig, hè? Maar nee, het was een Amsterdamse uitsluiver. Weet je wel, gouden ring aan. Al, eh, vreselijk vond ik het, jongen. En die zat te zwaaien naar de mensen op de Dam. Niet gewoon normaal vanaf een paard, maar vanuit een helikopter. Dus ik zeg tegen die kaartje, ik zeg, dat is Sinterklaas niet, hoor. <laughs> Inderdaad, ik zei, dat is ome Jan. Ha, ha, ha, ha. Ik snapte er geen reet van al die leugens door elkaar. Weet je, die, wie nou wie was en waarom niet.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 Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away. grips me, but I should call it a day and make my way. Oh, it grips me, cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my eyes. blijf niet staan en loop me achterna door de straat over het plein met je tingeltamboerijn, met je hand vol geld en je Hercules held, je haren in de wind en alles wat je vindt en wie je ook bent, koningin of president, maïsklant en figuranten en een hoe papa bent.